Radio 501. Zo, nou, daar ga ik je even voor zitten. Wel, wel. Gaat u weer van die leuke grappen maken? Dit is Radio 501. Is Radio 5. is donderslag op donderdag bij heldere hemel. Het is vandaag 8 september 2011 en dit is de 73ste aflevering van Donderslag. Hartelijk welkom allemaal. Fijn dat jullie allemaal weer terug zijn van vakantie. Of moet ik nu zeggen, jammer voor jullie dat jullie allemaal terug zijn van vakantie. Nou, ik hoop in ieder geval dat jullie allemaal weer heel huids eh, zijn thuisgekomen met een hoofd vol herinneringen en de camera vol mooie plaatjes. Als jullie tijdens de vakantie mooie muziek hebben eh, gescoord, meld het dan eh, eventjes naar, eh, hoe heet het, naar mij toe. Want dan zoek ik een plaatsje in mijn programma om het te draaien. En mijn e-mailadres is 501rvd.gmail.com. En je kan dan een, bijvoorbeeld een mp3'tje naar me toesturen. Vandaag heb ik weer nieuwe muziek uit 2011. En Rob Ricard heb ik straks aan de telefoon met zijn fabuleuze platenkeuze. En Theo Verriet is er straks om ongeveer half drie met een nieuwe BlaBla-blog. En ik ben benieuwd waar hij deze keer over gaat hebben. En vandaag ook eh, een nieuwe donderdisc en ook de plaat voor je hoofd. Ik ga nu plaatsmaken voor muziek. En de muziek komt van een gloednieuwe band. En die heet The Rival Sons. Deze band heeft eh, heel erg de sound van Led Zeppelin, maar het klinkt toch weer heel erg eigen. Hij komt voor het album Pressure and Time dat in juni dit jaar uitkwam. Eh, en dit nummer heet ook Pressure and Times, The Rival Sons. Pleasure and Time. Ja, dat is een eh, nieuwe band. 2011. En die lijkt op Led Zeppelin. Dit is The Kings met Dead End Street. Darren Street, The Kings. En dit is eh, Jimmy Lane in Incredibles, eh, nummer 8, Deal With It. zijn weer met een nieuwe donderslag bezig. De zomeredities zijn allemaal weer voorbij. En eh, we gaan de herfst in. En dat doen we samen met Rob die ik hier aan de telefoon heb. En die zal wel weer een fabuleuze platenkeuze hebben voor deze week. Die daar een beetje van de toepassing is. Alhoewel, ben je daar aan de andere kant? Ja. Heel goed, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik ben aan de andere kant en ik ben inderdaad van toepassing. Goed, heel mooi. Nou, maar ja. dit is nog de hint, hè? Ja, dat is de tip van de sluier, hè? Ja, ja, ja, want... Dan eh, zijn we wel weer uitgehind inmiddels. Als waren we veel te snel, want eh, dat is pas om half bier, hè? Dat bedoel ik. Platenkeuze. Nou, dan zeg ik ook niet meer dan dat. Oh, hoe bedoel je? Wat je net zei. Heb jij helemaal geneemd? Dat het hele, jawel, dat het heel erg van toepassing is. Je gaf een inleiding in dat... Ja? Was, oh. Klopte helemaal goed. Oké, en eh, heb ik dan eh, buitenlands of binnenlands eh, werk? <laughs> dat hangt er vanaf waar je zit. Maar als je in Amerika zit, binnenlands. En als je in Nederland zit, buitenlands. Over oh, op die manier. Ehm, dus als je in Amerika zit, is het binnenlands. ja, nou goed, dan moeten we maar verder niet gaan raden. Dan moeten we straks maar horen, denk ik. We horen dat straks wel. Ja, ik weet het ook niet. Er zal wel iets met regen te maken hebben of zo. Zou zomaar eens kunnen. Ja, hè? Ja. Ben ik al een beetje nat. Ja, je bent al <laughs> een beetje nat. ik ben al een ehm, beetje nat. ja. Zullen we... Dat lijkt me wel toepasselijk. Of ik moet nu jouw platenkeuze in één keer wegkapen. Wat dacht je van ehm, eh, het nummer November Rain? Ja, dat lijkt me een goed plan. Van Guns N' Roses. Maar dat had ik dus als platenkeuze. Dat ben je niet. <laughs> Nou, dat hebben ze meteen geraden. <laughs> Dat is, knap, dan kunnen we dus <laughs> bieruur overslaan. Was dat jouw platenkeuze? Dat was mijn platenkeuze. Nou, dan zijn we het gewoon eens. Draai hem gewoon twee keer op je uitschelen. Nee, ik draai hem niet twee keer. Oh. Ik uh, start wel even een ander plaatje, moet je maar luisteren. Eh, ik eh, spreek je straks om half bier en dan gaan we daar nog heel eventjes over hebben. Oké. Tot zo. Hoi. luistert naar de Radio 5 Lijn Daverende Donderdag. En dit is het programma Donderslag. Mijn naam is Rogier van Diesveld. Goedemiddag. Als u net bent ingeschakeld. Eh, dit was Supertramp met het bekende nummer It's Rain Again. En dat heb ik speciaal gedraaid omdat Rob Ricard een ander nummer in zijn hoofd had. Die ik eigenlijk wilde draaien. En die hoor je straks als plaatkeuze in het tweede uur. En die heeft ook te maken met Rain. En u had het al gehoord als u eerder was ingeschakeld. Het ging om November Rain. Eh, we gaan naar Paul McCartney toe met Stevie Wonder. En dat eh, is een bekend nummer uit 1982. En het heet Ebony and Ivory.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 Daar zingt Junior wel eens over. Keep your hands out of my pockets. ain't nothing there, goddamn it, for you. I got it, I got it, I got it, I got it, I got it. Let me be on my baby. us to me. NL 8 september 2011. Mijn oog in de storm. Ik raak die stomme storm op Pukkelpop maar niet kwijt. Hoe langer het geleden is, des te meer houdt ze me in haar greep. Hoe zeggen ze dat ook alweer? Ik draai het filmpje de hele tijd af in mijn hoofd. Zoiets is het ja, en dus moet ik het kwijt. Het is donderdagmiddag. We zijn op het terrein van Pukkelpop. De hemel is blauw en het is bloedverziekend warm. We eten patat in de schaduw van een enorme wing naast de boilerroom. De mensen om ons heen zijn jong, heel erg jong. Ik had hun vader kunnen zijn. We drinken mojito's en luisteren naar een DJ die geïnspireerd is door Azië. Op het hele terrein staat één simpele kliko. Op een verhoging pronkt de nieuwe Golf Cabrio. Het leven is goed. Op het hoofdpodium speelt Skunk en Nancy. Het begint te druppen. Onze poncho's hebben we in de bed and breakfast laten liggen. We lachen om onze onhandigheid. Tegenover het hoofdpodium staat Club, een enorme tent. We lopen erheen en schuilen voor de regen. De lichte reclame van Humo flitst, regenjassen te koop aan de Humo-stand. De regen stopt en we gaan terug naar het hoofdpodium. De lucht kleurt donker, groen, grijs. De zon schijnt nog wel. Dan begint het opnieuw te druppen. We lopen weer naar club. Het drupt steeds harder. Ik schiet een foto en een stukje video. Ik vind het eigenlijk best grappig. Club is afgeladen vol met mensen die willen schuilen. Op het podium staat de stat van Miles Kane klaar. We stoppen anderhalve meter van de rand van de tent. Er komen steeds meer mensen bij. De vaste camera filmt de tent en het terrein. Het regent steeds harder. Voor de tent hangt een enorm beeldscherm tussen twee masten te zwiepen in de wind. Op een van de masten staat een man die het gevaar vast probeert te maken. Zo lijkt het althans. Ik pak Astrid stevig vast en kijk voortdurend of ik de anderen nog zie. Voor me staan een groep tieners sigaretten te roken, pijpjes te stoppen en XTC te slikken. De regen valt in onvoorstelbare hoeveelheden. Ik zie rivieren water van het tentdak aflopen. Humo adverteert nog steeds met regenjassen. Ik grap dat achteraf niet gezegd kan worden dat de organisatie geen adequate maatregelen heeft getroffen. De wind zwelt aan. Ik houd de vlag in de gaten en hoop dat het overwaait. De wind draait voortdurend. De vlaggen staan dan weer naar links, dan weer naar rechts. Dit is de hel, denk ik. Het waait nog harder. Harder dan dit kan niet. Naast me staat een meisje van amper 14 jaar oud. Ze komt nauwelijks tot mijn middel en kijkt me door haar grote bril met angstige ogen aan. Als die meneer niet bang is, dan hoef ik dat ook niet te zijn, zie ik haar denken. Ik kijk zo rustig mogelijk. Het geluid van de regen op de tent is afschuwelijk. De cameraman filmt nog steeds. De stellage met beeldscherm valt om. Als in slow motion zie ik het gebeuren. Waar is de man gebleven die erop stond? Net was hij er nog. Het kind naast me kijkt me weer aan. Ik glimlach. Dan gaat het geluid van de regen nog eens omhoog. Ik zie buiten alleen nog maar een groene soep, alsof ik in een centrifuge vol erwtensoep zit. De wind gaat nog weer harder tekeer, ze vlaagt. De regen en hagel draaien als boze geesten om de tent. Zo onwerkelijk. De mensen in de tent joelen en fluiten. We proberen de boze geesten te verjagen of juist onze angst. De tent gaat tekeer. Als een danseres in een hoepeljurk staat ze te dansen op haar poten. De opluchtingsopeningen rond de tentpalen vliegen open. Het hagelt in de tent. Er wordt geschreeuwd, gejoeld. Is dit dan het einde? Een minuut later is het ergste voorbij. Angstig luister ik naar de regen. De wind wordt minder. Het geluid van de regen neemt af. De regenjassen bij Humo kosten 15 euro, zie ik nu. Ik hoor schreeuwen achter me. Allemaal de tent uit! Het is droog. De tent wordt ontruimd. We stappen in enkel diep water. Mijn slippers blijven plakken. Welke stap geef ik mezelf van achteren een douche? Met de slippers in de hand gaan we plassen. Ik verbaas me dat er zelfs een dictie is omgevallen. We willen gewoon niet dat dit is gebeurd. Dit moet een buitje zijn geweest, verder niets. Dadelijk gaan we nieuwe munten en bier halen en genieten van de Foo Fighters. Ik hoor iemand zeggen dat er tien doden zijn gevallen in Chateau. Ik kijk wat beter om me heen. De enorme wing naast club is weg. Er staat een brandweerwagen. De stands rond het terrein zien er gehavend uit. Overal takken. Er ligt een boom op een eettent. Naast het hoofdpodium is een stallage omgevallen. Chateau is compleet ingestort. Veel zwaarlichten, sirenes rijden af en aan. De ernst dringt toch nog niet echt door. Iedereen is rustig, verslagen denk ik. Ongeloof, dit kan niet. Dit mag niet waar zijn. Ik haal onze spullen uit de lokker. Golf Cabrio zit onder de modder.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 En ze hebben een cd uitgebracht. En van deze cd heb ik hier It's New would I do if I lost you? I would be standing here, I don't know what to do. Yeah. What would I do if I knew you were gone? Wish I would be. I'd be gone soon too, and everything seems fine right now. And the music we play seems alright. So I don't see a reason that you feel lost tonight. But I can get you in my sight. lost in the smoke of a thousand cigarettes? Or are you gone in a crowd with way too much hair? You gone with the wind, or are you just waiting for me? Yeah. To feel free and to feel fine right now. I will sit down and cry. like a whoa, just hold me tight. get you tonight, tonight. En dat is dan Miss Montreal met haar nieuwste hit. far away all I could get, get, get. as a group, I want to spit my game, but I said to myself, hmm, just cause. Cause I'm usually quite the calm one. You never found me out problem, boy, I'm just having fun. But I had to change my state of mind for this behind. I bet if you throw that ass in the air, it'll turn into sunshine. Sexy motherfucker shaking that ass. Shaking that ass, shaking that ass. Sexy motherfucker shaking that ass. Shaking that ass, shaking that ass. Sexy motherfucker shaking that ass. Shaking that ass, shaking that ass. Sexy motherfucker shaking that ass. Shaking that ass, shaking that ass. sexy motherfucker. and Look what I got. It's the back at this place. It's gonna hold En natuurlijk wordt aanstaande vrijdagavond om 10 uur de nieuwe Radio 501 plaat voor je hoofd gekozen in de Arwin en Johnny Show. Donderslag!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 Zo wordt je lijf sterker tegen kanker. Een kleine aanpassing in je leefstijl kan al helpen. Wat doe jij om de kans op kanker te verkleinen? Check het op kwfkankerbestrijding.nl. KWF Kankerbestrijding. Samen voorop in de strijd. In Breda heeft een man korte tijd in zijn auto gewacht. Wegens passerende fietsers kon de man zijn deur niet zomaar opengooien. Toen de fietsers voorbij waren, kon hij gewoon uitstappen. Van de man ontbreekt elk spoor. Het verkeer wordt steeds vriendelijker. En dat is goed nieuws. Doe ook mee. Ga naar vriendelijkverkeer.nl, een initiatief van de Fietsersbond.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 And remember, people, that no matter who you are and what you do, Het is inmiddels drie uur geweest. Hartelijk welkom in dit tweede uur van Donderslag aflevering 73. De zomer is voorbij en hopelijk krijgen we nog een mooie nazomer hier in Nederland. En voor de andere plek op aarde zou ik het niet weten. Want luisteraars in Australië en Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld... die zullen wel zeggen dat het bij hen nu lente gaat worden. Ja, zo gaan die dingen hier in het leven. Eh, nou, ik ben er nog eh, tot 4 uur en dat eh, doe ik met de donderdisc, de platenkeuze van Rob een nieuw recept en veel muziek. Ik opende dit uur met Everybody Needs Somebody to Love van de Blues Brothers. En wat vanmiddag niet mag ontbreken is de nieuwe single van Tim Knol met Big Black and Beautiful en die heet Stay With Me. 801. David van die Electro Light Orchestra en die heet Easy Money. Dit is Radio Dit Is Radio Dit Dus eh, R.E.M. nummer heet Man on the Moon. steeds naar Radio 501, de daverende donderdag. En dit is eh, Radio 501 Donderslag. Mijn naam is Rogier van Diesveld, maar dat wisten jullie inmiddels natuurlijk al lang al. Ik heb weer wat nieuws ontdekt en eh, dat is een nummer van Ed Sheeran.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 Dit is speciaal voor Bert. Dat zijn Rolling Stones en het nummer heet Some Girls van het gelijknamige album. zo naar de, de platenkeuze van Rob Ricard. Dit waren de Rolling Stones met Sam Gulls. En we gaan eerst, voor we naar Rob Ricard gaan, gaan we luisteren naar een oudje van Elvis Costello. En wie kent dit nummer niet? I Want You. don't get well no more. I want you. Your fingernails go dragging down the wall. Be careful, darling, you might fall. I want you. I woke up and one of us was crying. I want you. You said, Young man, I do believe you're dying. I want you. If you need a second opinion, as you seem to do these days, I want you. But you can look in my eyes and you can didn't you? Did you mean to tell me, but seem to forget? I want you. Since when were you so generous and inarticulate? I want you. It's the stupid details that my heart is breaking for. It's the way your shoulders shake and what they're shaking for. I want you. It's knowing that it knows you now after only guessing. It's the thought of him undressing you or you undressing. haven't you? You toss some tatty compliment your way. I want you, and you were fool enough to love it when it said, I want. hurt you. The truth can't hurt you, it's just like the dark. It scares you reckless, but in time you see things clear and stark. I want you, go on and hurt me, then we'll let it drop. I want you. I'm afraid I won't know where to stop. I want you, I'm not ashamed to say I cried for you. I want you, I want to know the things you did that we do too. I want you, I want to hear he pleases you more than I do want you. I might as well be useless for all it means to you. I want you. Did you call his name out as it held you down? I want you. Oh no, my darling, not with that clown. I want you. want you. You've had your fun, you don't get well no more. I want you, no one who wants you could want you more. I want you. I want you. I want you. Every night when I go off to bed and when I wake up, I want you. I'm gonna say it once again till I instill still it. I'm gonna go and feel this way until you kill it. I want you. I want you. I you. De platenkeuze van Rob Ricard. Ja, we zijn al in de twee uur bezig van eh, donderslag. Het laatste half uurtje zit eraan te komen. Het is eh, rond half vier, zie ik hier op de klok. Hallo, en eh, ja, dan hebben we altijd Rob Ricard weer aan de lijn voor zijn fabuleuze platenkeuze. En dat is eigenlijk al een beetje geraden. Ja, ja. dat was geraden, hè? Ja. Al nou, meteen in het eerste uur, dus dat gaat lekker op. Ja, pistolen en eh, rozen. Ja, maar dat kan toch gewoon. Ik bedoel, ja, we zaten we op één golflengte volgens mij. Ja, we zaten op één golflengte. We vonden het allebei eh, een heerlijke nazomer. Hè? <laughs> die een beetje op de herfst lijkt. Ja, die een beetje op de herfst lijkt, ja. hey, maar eh, Guns N' Roses, heb jij iets speciaals met deze band? Nee, ik heb er niks speciaals mee. Behalve dat ik hun muziek destijds erg mooi vond neem dat je namelijk altijd eh, in zo'n eh, muziekgezelschap... Eh, maar daar komt dit niet uit. Nou, oh, daar komt dit niet uit. gewoon uit mijn private collectie. en die heb je weer gedigitaliseerd van een plaat? Van een, een nee, vinyl? Nee, nee. Dit is gewoon echt... Ik heb hier gewoon de cd's van. Je hebt hier de cd's van? Ja, 1 en 2. En nou, ik geloof dat ik er 5 heb en meer hebben ze volgens mij ook niet gemaakt. Ja, dat weet ik niet. Dat ligt allemaal een beetje aan elkaar, hè? De hele Guns N' nou, Roses. Ze hebben er niet zoveel gemaakt. Dat, eh, ik dacht dat ik ze allemaal had, die ze wel gemaakt hebben. Uh-huh. En eh, Guns N' Roses, ja, het, eh, het, ik vind het zelf een heel mooi nummer. Daarom begon ik er ook in het eerste uur al over. Ik denk, ik zal iets toepasselijks draaien voor de herfst. Nou, zaten we op dezelfde golflengte. Dat is ook, ik vind het, is een heel mooi nummer. Ja. het, is, het, het, is ook een van de langste nummers die ze gemaakt hebben. Oeh, dan moeten we een beetje opschieten. Want Ja, want hij duurt uh, 9 minuten. Ja, want om kwart voor kwart voor bier, dan gaan we weer eten. Nou, ik ga doorgaan, maar anders krijgen we maar een half maaltijd. Oké, nou gaan we maar aankondigen dan. Nou, dan Voor de luisteraars. terug naar 1992. Eh, naar de eh, LP Use Your Illusion 1. En gaan luisteren naar het nummer November Rain van Guns N' Roses. Oké, zie je volgende week weer. Hoi. de keuze van eh, Rob Ricard eh, was dit. de eh, fabuleuze platenkeuze. Het nummer heet November Rain van Guns N' Roses. En die zal weer hoog hoog gooien straks. Aan het eind van het jaar in de top 2000 bij de jaarwisseling. we zullen het zien welke plaats hij zal bereiken. Ik denk dat hij net zoals andere jaren wel weer hoog zal scoren. November Rain. Het is nog geen november, maar we gaan hard op weg. Eh, we hebben ook natuurlijk altijd wel iets over eh, liefde of de power of love, zoals sommigen het noemen, of de liefde van muziek. Maar dit is uit augustus 1985, de power of love van Huey Lewis en The News. vandaag de vraag: wat eten we vandaag? Ah, lekker hoor! <laughs> Donderslag! <laughs> vandaag maken we warme herfstsalade met biefstuk en hazelnoten. Dit is een hoofdgerecht voor vier personen en je kunt het bereiden in ongeveer 15 minuten. Wat hebben we hiervoor nodig? Dat zijn de volgende ingrediënten. 1 zakje krieltjes, vier biefstukken, 3 of 4 eetlepels olie, 4 rode uien in grove stukken. 1 bakje paddenstoelenmelons van ongeveer 200 gram. 200 gram pultjes, 3 eetlepels balsamico-azijn. 2 zakjes slaamelons met waterkers van 100 gram elk. En 1 zakje hazelnoten van ongeveer 75 gram. En hoe gaan we dit dan weer bereiden? Nou, dat doen we als volgt. Bereid de krieltjes in de magnetron volgens de aanwijzing op de verpakking. Bestrooi de biefstuk met vers gemalen peper. Verhit 2 eetlepels olie in de koekenpan en bak de biefstukken op hoog vuur in ongeveer 5 minuten aan weerszijden bruin. Haal het vlees uit de pan en dek het af met aluminiumfolie. Schenk dan de rest van de olie in de pan en roerbak op hoog vuur de uien en schep er de paddenstoelen en de pultjes bij. Schenk na 5 minuten de balsamico azijn erover. Breng het op smaak met zout en vers gemalen peper en bak het nog 1 minuut al omscheppend op hoog vuur. Schik de sla op vier grote borden. Verdeel er de krieltjes over en schep er het paddenstoelen groentemengsel overheen.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 If you were here tonight I wouldn't feel so lonely. I wouldn't need the morning light. I'd be alright if you were here tonight. If you were by my side, I wouldn't feel the cold. The distance wouldn't be too wide. I'd be alright if you were by my side. Stars go on shining, but they've lost all their charm. Though they keep on trying. They don't move cause you can be here tonight, here tonight. If you are wrong. by without you. Most of the time I'm feeling strong. I keep busy when the day is long. But when I close the door, the silence that surrounds always makes me need it more. The feeling that I've been longing for. Stars go on shining, but they've lost all their charm. Though they keep on trying. can see so far away. Prachtig mooi nieuw werk van eh, John Allen. Het nummer heet eh, Here Tonight. Addicted to Love uit eh, mei 1986. het is afkomstig van Robert Palmer. We zijn bijna aan het eind gekomen van het programma. we hebben straks nog eventjes de eindtune natuurlijk. Uh, daar gaan we straks even naar luisteren met alle dankpraten die ik dan weer ga doen. Maar we gaan eerst even aandacht besteden aan Robert Palmer. donderslag op donderdag. Hey, hey hemel! Donderslag! Yeah! Rogie, bedankt! Rogie, bedankt! Yeah! Opgelucht? Echt? Opgelucht? Ja. Eh, bijna 4 uur en we hebben het vandaag weer bereikt. Ik heb nog even tijd natuurlijk om afscheid te nemen en zo. En daar ga ik ook even tijd van nemen. Als je me wilt mailen, doe dat dan naar 501rvd.gmail.com Komt je nog een keertje, hou je pen er eventjes bij. 501rvd.gmail.com Allerlei zaken over donderslag kun je nalezen op mijn weblog rvd501.web-log.nl en ja, op dit ogenblik zijn ze druk bezig om alle software en content over te zetten naar een nieuw platform. En dat is de reden dat mijn weblog op dit moment niet online is. Eh, en daar heb ik ook geen invloed op. Dat wordt allemaal door de weblogaanbieder geregeld. Hopelijk dat hij volgende week donderdag weer te bereiken is. Ik ben verder op het internet te vinden op Huis, Facebook en Twitter onder de naam RVD501. We gaan voor de 73ste keer eventjes dank praten. En dan begin ik met Theo Verriet. Hartelijk dank voor je BlaBlaBlog. En Rob hartelijk dank voor jouw fabuleuze platenkeuze deze keer. En mijn redactieleden hoef ik vandaag niet te bedanken, want die zijn nu allemaal op vakantie. Het Radio 501 team bedankt en jullie thuis allemaal bedankt voor het luisteren. En ik hoop dat jullie er volgende week allemaal weer heerlijk bij zijn want dan ben ik weer met de 74 e aflevering van Donderslag. Op dezelfde dag, dezelfde tijd, dezelfde zender, Radio 501. En dan nu voor de eerste keer een Hork Jantje om af te sluiten. Hork Jan vroeg zich af wat een happy end was bij een massage. Dat heeft hij geweten. Kon drie dagen niet plassen. Hilarisch voor die tijd. Dat was hem weer. Tot de volgende keer. Hey Rogier, Shanna hier. Dankjewel. nog! Helder hemel. Het was overweldigend, hè? Ja, hartstikke leuk gewoon. En ook uniek, gaaf en onvergetelijk. Leuk, hè?